is van Kesteren met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten lijkt het erop dat Donald Trump doelwit is geweest van een aanslag. Een man van 58 stond met een geweer bij het hek van de golfclub van Trump in Florida. Volgens de Secret Service stond Trump op zo'n 450 meter afstand te golven, maar is hij ongedeerd. De verdachte heeft zelf niet geschoten. Hij werd gezien door de Secret Service en meteen onder vuur genomen. Een ooggetuige zag de verdachte vervolgens vluchten en wegrijden in een zwarte auto. De politie kon die man traceren en aanhouden. In Marokko heeft de politie honderden jongeren tegengehouden... die de grens met Spanje over wilden steken. Ze wilden de Spaanse enclave Ceuta binnengaan. De afgelopen weken gingen video's rond waarin jongeren werden aangemoedigd... om met z'n allen de grens over te steken. Ze zeggen geen toekomst meer te zien in Marokko. De politie heeft de beveiliging opgeschroefd. Een man uit Barendrecht is opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de Telegraaf gaat het om een grote en ernstige zedenzaak. De 45-jarige man zou kinderen van verschillende leeftijden hebben misbruikt. Hij zou zijn slachtoffers kennen van verenigingen en via kennissen. Dinsdag is hij aangehouden. De man zit voorlopig in voorarrest. Het noodweer in Midden- en Oost-Europa heeft aan acht mensen het leven gekost... onder wie zes Roemenen. Bij de grens met Moldavië worden nog twee mensen vermist... In Polen werd vanochtend de eerste doden gemeld en in Oostenrijk kwam een brandweerman om het leven. In het gebied zijn meerdere dammen doorgebroken. De Poolse regering wil de noodtoestand uitroepen en in grote delen van Tsjechië geldt de hoogste alarmfase.